Oorzaak zijn de tegenvallende oogsten in de gebieden waar de vruchten worden geteeld, zegt de branchevereniging voor de frisdranken en sappenindustrie. Zo exporteren Brazilië en Florida veel minder sinaasappels dan voorheen... en vallen ook de appeloogsten in Centraal-Europa en China tegen. India mag van de Amerikaanse president Obama permanent lid worden van de VN-veiligheidsraad. Obama zei dat op de laatste dag van zijn bezoek aan India. Zijn opmerking is meer dan een diplomatiek gebaar dan een concrete toezegging. Als de VN het aantal permanente zetels in de Veiligheidsraad wil uitbreiden... gaan daar eerst jaren van besluitvorming overheen. Een hoogbejaarde Nederlander heeft een chaos veroorzaakt op de autobaan. Volgens de Duitse politie zag de man van 88 op een verkeersknooppunt bij Frankfurt... bij het invoegen een file over het hoofd. en reed achter op een jeep. Die schoof opzij en raakte twee andere auto's. De man raakte zwaar gewond. Vier andere weggebruikers raakten licht gewond. Inwoners van Albanië en Bosnië mogen binnenkort zonder visum naar de Europese Unie reizen. De EU-ministers die verantwoordelijk zijn voor het migratie- en asielbeleid hebben dat in Brussel besloten. Het afschaffen van de visumplicht gebeurt wel onder voorwaarden. Zo wordt een visum weer verplicht als blijkt dat grote groepen mensen uit deze landen asiel gaan aanvragen in de EU. Onder andere minister Leers heeft zich daar hard voor gemaakt. In Groot-Brittannië stappen vijf Anglikaanse bisschoppen over naar de Rooms-Katholieke Kerk. Ze breken met de Anglikaanse Kerk omdat die heeft besloten om vrouwen tot bisschop te wijden. De katholieke kerk heeft Anglicaanse bisschoppen uitgenodigd om lid te worden van een nieuwe orde die speciaal voor hen wordt gecreëerd. Daarin kunnen ze een deel van de Anglicaanse liturgie behouden en is het celibaat niet verplicht. De Anglicaanse kerk scheidde zich in 1534 af van Rome. Dat was onder koning Hendrik VIII. Het weer bewolking met in het noordoosten af en toe regen.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 shadow station.